ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een miljard euro voor extra huizen heeft misschien wel helemaal niet geholpen. Afgelopen jaren trok het kabinet dat bedrag uit... zodat gemeenten zouden zorgen voor meer huizen. En het ministerie zegt dat dat 140.000 nieuwe woningen heeft opgeleverd. Maar de Algemene Rekenkamer heeft nu gecheckt of dat wel klopt. Het doel was om met publiek geld te zorgen dat er sneller wordt gebouwd... dat er meer wordt gebouwd, meer betaalbare woningen worden gebouwd. Ja, op basis van ons onderzoek is het onvoldoende aannemelijk... Eh, dat dit ook daadwerkelijk in de praktijk is gebeurd met de inzet van dit publiek geld. Volgens de Rekenkamer was het geld vaker een cadeautje voor nieuwbouwprojecten die sowieso al door zouden gaan. Woonminister De Jonge zegt in een reactie dat het lastig is om precies te weten wat het geld oplevert en dat het extra huizenbouwgeld voor gemeentes blijft. Goed nieuws voor veel mensen die een vakantie hebben geboekt via TUI. Iedereen die vliegt met de eigen maatschappij TUI Fly kan gewoon op reis. Want daar worden geen vluchten geannuleerd. Voor TUI vakantiegangers die bijvoorbeeld met Transavia of KLM vliegen is er nog even afwachten. Flink schrikken op het WK zwemmen in Budapest gisteravond. Een Amerikaanse schoonzwemster raakte tijdens haar oefening bewusteloos en zonk naar de bodem. Haar coach twijfelde geen moment en sprong met kleren en al het water in. Na een paar minuten kwam de zwemster weer bij. Naar omstandigheden gaat alles goed met haar en kan ze zaterdag gewoon meedoen met de finale. En de gekte op de woningmarkt heeft in Amsterdam weer een bijzonder pareltje opgeleverd. Een schuilkelder van 40 vierkante meter die te koop staat voor meer dan een miljoen euro. Veel mensen op de socials verbazen zich er al een paar dagen over. Dus AT5 regelde een rondleiding met een bunkerexpert. We lopen hier door de sluis met hier twee ruimtes. Lekker ruimte 40 mensen die hier kunnen verblijven. Voor een atoomoorlog zal je hier een week moeten zitten ik denk niet dat je een dag uithoudt. Ja, hij is niet al te positief, maar eigenaar Gino denkt daar anders over. Hij vindt de prijs helemaal niet zo gek. Nou, weet ik niet. Er zijn ook eh, parkeergarages voor uh, eh, 7,5 ton uh, eh, weggegaan in de binnenstad. Ja, hij kan er in ieder geval een mooie winst op maken. Zelf kocht hij de bunker 11 jaar geleden voor 15.000 euro. Het weer zonnig en warm. Het wordt zo'n beetje overal rond de 30 graden vanmiddag. Vanavond vooral in het zuidoosten ook kans op een flinke onweersbui. En morgen overal een nat dagje bij 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een te hoge vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A22 vanuit Velzen naar Beverwijk. De vrachtwagen staat namelijk voor de Velsertunnel en de tunnel is nu tijdelijk dicht want de vrachtwagen is te hoog.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 can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip them thousands to the side. It. I got a rose Royce out the door, but you might as well to ride with. She knows she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fucking with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta touch drive before I'm out, for sure. don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma bring a check out and bust your neck down.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 You grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence. I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. The ghost using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. cry Had this look in your eye like you won Oh, but I can't be surprised You care less the more damage you've done I'm glad you're working through all your issues Projecting on me will never be the way to fix you You said I take too much space And right now I can't shake how it stung de zomer is jouw keuze ZFM.